Vandaag komen hun advocaten aan het woord. De pleegmoeder zei eerder dat de pleegvader het meisje heeft geslagen. Maar de advocaten van de pleegvader ontkennen dat nu, zegt verslaggever Miele Hornstra. Die zei de advocaat eh, dat het niet bewezen kan worden... dat die verwondingen van het pleegmeisje, dat het hersenletsel van haar... daadwerkelijk komt door mishandeling onderzoek dat er is gedaan naar die mishandeling wijst er namelijk op dat er verwondingen zijn, maar dat dat ook kan komen doordat het meisje zelf van de trap is gesprongen. Het pleegmeisje dat in het ziekenhuis belandde en waardoor de zaak aan het rollen kwam, zal de rest van haar leven zorg blijven nodig hebben. In de hoofdstad van Pakistan, Islamabad, zijn twaalf mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Vlakbij een rechtbank in het zakencentrum van de stad explodeerde een auto. De aanslag gebeurde na een tijd van spanningen over en weer tussen Afghanistan en Pakistan. Een opvallende politieachtervolging in Tilburg. Daar probeerden agenten een man op te pakken die door de Belgische politie wordt gezocht. De man kreeg een stopteken, maar chased er met zijn auto vandoor. Tijdens de achtervolging sprong de man uit de auto, waarna de wagen even doorrolde. En eenmaal uit die auto vroeg de man een lift aan een scooterrijder die die ook kreeg. Die scooterrijder werd door de politie tot stoppen gedwongen, waarna de man alsnog werd opgepakt. En ChatGPT mag geen songteksten opslaan. Dat heeft de Duitse rechtbank geoordeeld. De Duitse auteursrechtenorganisatie had erover een zaak aangespannen. Ze kwamen erachter dat ChatGPT bijna letterlijk de songtekst geeft als je vraagt naar bijvoorbeeld de tekst van... Ja, dat, zal, dat zag eh, de rechter uiteindelijk ook als bewijs. ChatGPT zou eigenlijk eerst toestemming hebben moeten vragen. Mogelijk gaat het moederbedrijf nog in hoger beroep. Het weer, veel wolken, soms ook wat zon, bij een graad of 13. Komende nacht wat regendrupjes en het koelt af naar een graad of 8 à 9. Morgen droog met geregeld zon en het wordt dan 13 tot 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg, zo aan het begin van de spits. Je hebt nu vertraging op de A9 van Alkmaar naar Diemen...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 Whenever your memory feeds my soul. Whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep. scheme. I know just when to face the truth, and then I know.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 Ze werden vorig jaar opgepakt nadat hun tienjarige pleegdochter... zwaargewond in het ziekenhuis werd opgenomen. Tegen hen is elf jaar cel geëist. Tegen de burgemeester van de Turkse stad Istanbul is een celstraf van meer dan 2000 jaar geëist. Ekrem Imamoglu, een belangrijke rivaal van president Erdogan... wordt verdacht van 142 strafbare feiten in een corruptiezaak. Hij werd in maart gearresteerd. En Erik ten Hag keert niet terug als trainer van Ajax. Hij werd na het ontslag van John Heitinga veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger... maar hij ziet op dit moment een terugkeer niet zitten.